uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het Spaanse toeristeneiland Tenerife is opgelopen naar zeven. Bij het zoeken naar vermisten hebben reddingswerkers de afgelopen dagen... nog zes lichamen onder het puin vandaan gehaald. Daarmee zijn er in totaal zeven slachtoffers geborgen. Vier mannen en drie vrouwen. Het complex in de badplaats Los Cristianos stortte donderdag in. De oorzaak daarvan is nog steeds niet duidelijk. Op een muziekfestival in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn vijf mensen overleden, waarschijnlijk na het gebruik van ecstasy. Vijf anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze zouden op de intensive care aan de beademing liggen. Onder hen is ook een vrouw van 18, de andere slachtoffers zijn allemaal twintigers. Een bezoeker van het festival zei tegen een tv-zender dat er te veel mensen binnen waren, waardoor het er erg warm was. Het muziekfestival Time Warp is overgewaaid uit Duitsland en wordt voor de derde keer in Argentinië gehouden. De tweede dag is afgelast. Saoedi-Arabië heeft gedreigd dat het 750 miljard dollar aan Amerikaanse waardepapieren van de hand doet als het Amerikaanse congres een wet aanneemt die in de maak is. Dat schrijft de New York Times. Door die wet zou er een onderzoek kunnen worden geopend naar de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen van 11 september 2001. Daar wordt al jaren over gespeculeerd, maar bewijs voor betrokkenheid is er niet. De Heinenoordtunnel is afgelopen avond korte tijd dicht geweest in verband met een stroomstoring. De tunnel in de A29 had eigenlijk op noodstroom moeten overschakelen, maar de noodgeneratoren gingen niet aan. Automobilisten moesten omrijden via de A16 en de Keeltunnel. Behalve de tunnel hadden ook bijna 1600 huishoudens in de Hoekse Waard geen stroom. De storing was rond 10 uur voorbij. Na 11 waren alle rijstroken in de Heinenoordtunnel weer open. Het weer vannacht alleen bij zee nog een bui. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan hier en daar nog een bui vallen, maar smiddags wordt het geleidelijk droog. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS.